Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Nederlandse poolreizigers gevonden. Om welke van de twee het gaat is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de expeditie. Het reddingsteam arriveerde gisteren op de plek in het noorden van Canada waar de spullen van de mannen lagen. Daar wist het een stoffelijk overschot van een van hen te bergen. Er werd al van uitgegaan dat de twee in het ijskoude water waren omgekomen. Maar Cornelissen en Philippe de Roo werden sinds eind april vermist. De payrollers die hun baan kwijt dreigden te raken bij de dienst uitvoering onderwijs mogen toch blijven. Dat heeft minister Bussemaker vanavond toegezegd aan haar collega Ascher van Sociale Zaken. Payrollers werken als uitzendkracht bij een bedrijf. Om kosten te besparen regelt een payrollbedrijf hun salaris en alle administratie. Het kabinet wil van deze constructie af en besloot dat vanaf volgend jaar alle zogenoemde payrollers een vaste baan krijgen. De dienst uitvoering onderwijs zegt er 55 payrollers toch ontslag aan en ging daarmee in tegen het beleid van Ascher. Bijna twee weken na de aardbeving in Nepal heeft Nederland bijna 19 miljoen euro gedoneerd aan Giro 555 voor hulp aan de slachtoffers. De actieweek begon op 1 mei en is nu ten einde. Het rekeningnummer van Giro 555 blijft ook de komende tijd open voor Nepal. De politie in Sittard onderzoekt of er bij een vechtpartij gisteravond in een sporthal ook schoten zijn gelost. Op foto's lijkt het of er vuurwapens zijn gebruikt. De vechtpartij was een confrontatie tussen de motorclubs Bandidos, Red Devils en Hells Angels. Er vielen drie gewonden. Internationale inspecteurs hebben in Syrië sporen gevonden van de zenuwgassen sarin en VX. Dat meldt persbureau Reuters. In 2013 kwamen in Damascus honderden mensen om door zenuwgas. De Syrische president Assad heeft altijd ontkend dat hij chemische wapens heeft gebruikt. Het weer, ook morgen is het een groot deel van de dag bewolkt...